Milan verdween op eerste kerstdag nadat hij was gaan wandelen. De Oekraïnse jongen had een verstandelijke beperking en kon niet praten. Honderden vrijwilligers hielpen mee in de zoektocht. De problemen met treinen tussen Frankrijk en Engeland lijken weer opgelost. Het treinverkeer lag urenlang stil na een stroomstoring. Mensen kregen het advies hun reis te verplaatsen naar een andere dag. Er rijden meerdere vervoerders door de tunnel. Le Shuttle, de eigenaar van de autotrein, rijdt inmiddels weer. Vervoerder Eurostar, waarmee je vanuit Nederland rechtstreeks naar Londen kunt... weet nog niet wanneer hun treinen weer rijden. Iets dichter bij huis waren er ook OV-problemen vandaag. In Antwerpen, in België om precies te zijn. Daar reed een tram keihard tegen een andere tram aan... met meerdere gewonden tot gevolg. De Antwerpse politie heeft meer details. Om half negen vanochtend is het tot een kopstaartaanrijding gekomen... tussen twee trams die richting Zwijndrecht reden. Daarbij raakten negen mensen gewond. Twee onder hen zijn de chauffeurs en één chauffeur raakte zwaar gewond. Niemand verkeert in levensgevaar. De trams zijn uit elkaar gehaald en weggesleept. Hoe het nu met de zwaargewonde trambestuurder gaat, weten we niet. En het is de tweede dag waarop mensen vuurwerk kunnen inslaan. Veel mensen doen dat over de grens in Duitsland, zoals deze mensen. Voor de kinderen. Ja. Alleen voor de kinderen, niet voor mezelf. Ja, het is gewoon heel veel goedkoper. heb je meer voor het eigenlijk hetzelfde geld. Wat ga je uitgeven dan? 500. Het is meer dan gemiddeld, omdat dit het laatste jaar is natuurlijk. Dus ja. ja, is dat mooi. Oké, zeker. Je moet toch eh, even een mooi jaar afsluiten, hè?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 Nothing you can do to break his stride, cause he's Mr. Cool and this is his party. I've seen it half a million times. You can play it forward or rewind. You will always do what she decides, cause she's got the key to getting you started. Automatic, cause there's nothing you can do. Automatic, boy, she's taking over you. Automatic, when you look into her eyes. I'm talking to you She'll make a slave out of you But you can't help it boy so it's okay I'm talking to you She'll make a slave out of you But you can't help it boy so it's okay Boy You know you need me Let's misbehave You're an information overdraft Pushing every button that she finds Really got your motor running know she's taking over your body. All your fingers over her skin. You can really feel your temperature rising. She's giving you a system overload. Soon you're gonna need a circuit rewiring. Automatic, cause there's nothing you can do. Automatic, boy, she's taking over you. Automatic, when you look into her eyes. Automatic, boy, she's got you hypnotized. I'm talking to you, she'll make could tell manufacturer miracle. The silence was pitiful that day. Love is getting too cynical. Passion's just physical these days. see us so So. do you think of me?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 Het treinverkeer in de kanaaltunnel lijkt geleidelijk aan te worden hervat. Door problemen op het spoor rijden er al uren geen internationale treinen tussen Frankrijk en Engeland. De ondernemingskamer heeft bepaald dat de toezichthouders Ascher en Heerts de vakbond FNV mogen hervormen. Het ledenparlement van de bond wist dat tot nu toe tegen te houden. Bij de inbraak in een bank in Gelsenkirchen in Duitsland is naar schatting zo'n 30 miljoen euro meegenomen. De inbraak werd gisteren ontdekt, maar is mogelijk al veel eerder gepleegd. Het weer, oudjaarsdag, wordt bewolkt met soms een bui. In het zuiden ook af en toe zon. Het wordt dan 4 tot 7 graden. Dit is ZFM. drummed my guitar should hang up after what you put me through. Fm 106.9 FM van Zandvoort.